Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Buren in Schiedam zijn er helemaal klaar mee. Daar ontplofte vannacht in een woonwijk weer een explosief bij een huis. Daar woont de familie van een drugscrimineel... en het is niet de eerste keer dat die doelwit zijn van explosieven. Wij hebben er ook niet om gevraagd, zeggen zij. Nou, dat zal best, zeggen de buren. Maar wij zaten vannacht weer rechtop in bed. Ja, het is eh, regelmatig met invallen, met oppakken. En eh, nu is het dit weer. Ja, we worden er niet vrolijk van. We zijn er helemaal klaar mee. Dus eh, ja, nee echt niet blij. Een andere buurtbewoner zegt tegen Rijnmond dat ze liever had gehad dat alles was ontploft... omdat ze dan tenminste van het gedoe af zouden zijn. Een gevangene in België is dagenlang mishandeld, gemarteld en verkracht door vijf celgenoten. De man is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, vertelt deze Vlaamse verslaggever. Zijn oog zit dicht, een bloedneus. Eh, de man wordt ook gedwongen om eh, boterhammen met uitwerpselen te eten... terwijl dat, eh, zijn celgenoten zich daar erg vrolijk over maken. Ook zou hij zijn overgoten met kokend water en verkracht met een bezemsteel. De mishandeling is gefilmd en delen daarvan zijn online gezet. Daarin wordt het slachtoffer een pedofiel genoemd, maar dat is niet waarvoor hij vastzat. Het gebeurde deels tijdens een staking van gevangenispersoneel in België. Vakbonden zeggen dat er in gevangenissen daar te weinig personeel is... om alles goed in de gaten te houden. En de eerste bussen met PSV-supporters zijn al onderweg naar Duitsland. Hun ploeg speelt vanavond in de Champions League tegen Borussia Dortmund. En als ze winnen staan de Eindhovenaren voor het eerst sinds 2007 weer in de kwartfinales. Deze fans hebben er zin in. Ja, spannend. Eh, moeilijke wedstrijd natuurlijk. Ik bij toch altijd lastig natuurlijk. Maar ik heb er wel vertrouwen in. Nou, ik, ik verwacht eigenlijk dat we eh, met penalties verder gaan. Heel spannend. Dat merk je denk ik ook aan iedereen hier. Ja buikpijn loopt al een beetje op. We hebben nog alle kansen en we hebben goede hoop, dus we gaan ervoor vandaag. Dat wordt in elk geval een spannende pot. De thuiswedstrijd tussen PSV en Dortmund eindigde in 1-1. Het weer nog, vooral in het oosten nog wat regen of motregen.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 Eh. Hey. Hey, con Van Damme. in de jaren 50 de harten van de Nederlandse jeugd. Eindelijk was daar muziek die ging over zaken die de jeugd bezighield. De rockrage bood een bevrijding van de sobere jaren 50. Met mannenmacht probeerde de oudere generatie zich tegen het onzedelijke gedans en geschans te verzetten. Peter Koelewijn beet het spits af met Kom van de dak af. We schrijven 1960. Ook Marijke en Keep on Rocking zijn songs uit Koelewijns rock-and-roll periode. wat een saaie boel. Alles staat hier in de weg. Aan de kant met tafels, de stoelen en rock him. En Come on, rock him. Come on, rock Let's rock him. Let's rock him. Rock met Kom op nou en die jukebox aan. Met de roll plaat hier te vol. Got the rest op de dus ons land sloeg rock'n'roll aan, maar vooral onder de arbeidsjeugd en de middenklasse. De Nederlandse samenleving was in de jaren 50 in wederopbouw en er heerste een sobere en spaarzame moraal onder de oudere generaties. Maar de jeugd kreeg ook in Nederland meer te besteden en onder invloed van muziek uit met name de Verenigde Staten ontstond de rock'n'roll in ons land. One come true. Just call my name, and I'll be right by your side. I want your sweet helping My love's too strong to hide. one. one night with you is what I'm now praying for. The things that we two could plan would make my dreams come true. Indo-rock speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de rock'n'roll. Niet voor niets wordt Andy Tielman de godvader van de Indo-rock genoemd. One Night is zijn eerste song, om te vervolgen met Treat Me Nice en Stuck on You. When I walk through that door, baby, be polite. You're Sure, If you don't treat me right Don't you ever kiss me once Kiss me twice Treat me nice I know that you've been told There's no thirties So if you can't go I'm really gonna be free If you don't want me to be cold as ice that read me nice, make me feel home. If you really care, I scratch my back and run your pretty finger through my below. I'll be your slave if you ask me to. But if you don't behave, I'll walk right out on you. If you want my love, then take my advice. The rainy nights make me feel at home. If you really care, scratch my back and run your pretty fingers through my hair. You know I'll be your slave. If you ask me to, but if you don't behave, I'll walk around on you. If you want my love, then take my advice. Read me nice. Read me nice. If you like an apple of an apple tree. Shake, shake, sugar boy, you never shake me. Uh-huh. No siree. Uh-huh. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I'm gonna run my fingers through your long black hair, squeeze you tighter than a grizzly bear. Uh-huh. Yes, sirree. Uh-huh. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I am the kitchen, I am the hall. Ain't gonna do you no good at all. Cause once I catch you, and the kiss so strong. while the horses couldn't tear up the barn. Strong the tiger from his steady side. That's how love is gonna give us tied. home Yes, sir, read, oh yeah. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. High in the kitchen at all. Cause once it gets you in the kiss of stars, a team of wild horses couldn't tear up Try to take a tiger from his steady side. That's how love is gonna keep us alive. Yes, sir, oh yeah, oh yeah. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I'm gonna stick by glue. Yeah, yeah, I'm gonna stuck on you. I'm gonna stick by glue. Yeah, yeah, I'm gonna. Samen met Andy waren ook zijn broers populair. En niet alleen in ons land, maar ook bij onze oosterburen. Land of Thousand Dances. Yeah. Yeah. Yeah, hips now Let your back bones slip In 1957 kwamen de Tielman Brothers naar Nederland, waar ze al snel bekend werden door een speciale podiumact, waarbij ze hun gitaren gooiden en vingen. Lucille en Woolly Bully zijn ook van hen. love you still A pretty woman Triple play, triple play, triple play volwassenen vonden de rockrage over het algemeen maar niets en de Nederlandse media bespotten de rage. Het damesblad Libelle noemde de wild met heup bewegende Elvis een uitgekookte herrieschopper, die al schreeuwend en kronkelend een prettig banksaldo bij elkaar rock en rolde. Paroolcolumnist Simon Carmichelt vond de heupse zangprestaties van dit smoezelig fenomeen ook maar een aanfluiting. Just let me hear some rock and roll music. Any old way you choose it. Got a backbeat, you can use it. Any old time you use it. Try to be a rocker of music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I got a gig again, Mardi Gras. Let you try to play it, don't pass. Change the beauty of the melody until it sang on like a symphony. Just let me hear some like rock and roll music. Any old way you choose it. Got a backbeat, you can use it. I said any old time we use it. got to be rocker or music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I took my love on over across the track, So she can hear my man a wailing sax. I must admit I have a rocking band. Good day blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. Got a backseat, you can use it. I said any old time we use it. Gotta be rocker or music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. Well, get her head and play a tango. I'm in the mood to do the mambo. If you treat yourself a tango, let's keep her rocking the piano. Just let me hear some monkey rock and roll music. Any old way you choose it. I got a backbeat, you can use it. I said any old time to use it. Gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance. Dat waren de Crazy Rockers met rock'n'roll music. Ze begonnen in de late jaren 50 met het spelen van rock'n'roll, beïnvloed door bands als de Tillman Brothers. Na verloop van tijd ontwikkelden ze hun eigen geluid dat elementen van rock, pop en Indische muziek combineerde. Down by the Riverside staat scherp. in de jaren 60 en 70 toen ze veelvuldig door Nederland en Duitsland toerden. Met Bye Bye Johnny nemen we afscheid van hen. from her happiness. Her own little song named Johnny B. was gone to It's a motion picture out of Hollywood. The sun. A goodbye. jaren 60 kwam er steeds meer Nederlandstalige muziek. De jongeren wilden aangesproken worden in hun eigen taal, zodat ze zich konden herkennen in hun muziek. De platenbonzen speelden daar slim op in door een Nederlandse variant van rock'n'roll te introduceren. De Amerikaanse en anderstalige hits werden vertaald en klakkeloos overgenomen. Het bleek een schot in de roos, maar wel een stuk braver dan de rock'n'roll die de tieners kenden. De rockrage bleek toch van korte duur. De Blue Diamonds waren toen ook al best braaf met hun rock luistermuziek. and roll luistermuziek. pack each kiss with dynamite tonight, Josephine, yes tonight. Yes, tonight. I have loved you from the start, and I will keep you in my heart. Ooh, I will get you by and by, and if I don't, I sure will try. and Yeah, baby, when you hear me shout, kiss me quick and knock me out. Yes, tonight, Josephine, yes, tonight. And everything, Josephine, will be alright. Josephine yes tonight. Tonight, Josephine, yes tonight. Ze speelden voornamelijk pop en rock'n'roll en coverden vaak nummers van de Everly Brothers, wat hen de bijnaam de Nederlandse Everly Brothers opleverde. Na Yes Tonight Josephine luisteren we nog naar Hey Bob en Kiddy Kiddy Kiss Me, dat ze samen met Karen Kent vertolkte. Hey bop bop. Hey bop bop. Hey Hey Hey hey hey oh, oh, oh. hey. hey Hey baby hey Hey Hey said, hey, Barbariba. Well, that's my baby now. Well, we shake it to the left, we shake it to the right, we shake our hips, we're gonna hold you tight. Hey, Barbariba. Hey, Barbariba. Hey, Barbariba. Well, that's my baby now. I said, I clap your hand, well, I stamp your feet. Well, that's all we need to get that. Hey, Barbariba. Hey, Barbariba. Hey, Barbariba. my baby now. Oh, yeah, won't you take it now? coffee, a cup of tea. Well, come on, everybody, go and sing with me. Hey, Baba Reba. Hey, Barbara, Reba. Hey, Barbara. Reba my baby now. I said, hey, Barbarita. Hey, Barbarita. And I say, oh. And I say, yeah, yeah. I said, hey, Barbarita. Well, that's my baby now. I said, hey, Barbarita. Hey, Barbarita. Twist, twist, twist. And I say, rock, rock, rock. I said, hey, Barbarita. Triple Play. Sterren van toen. 19 december 1959 won Anneke Grunlo het cabaret der onbekende, een destijds bekende talentenjacht. Haar winnende lied, Ma, He's Making Eyes At Me, werd een hit voor haar in het buitenland. Ze nam een Nederlandse versie op onder de titel Ma, hij wil ze graag een zoen. De opname werd een hit in Nederland. Mama, mama. de neuf zijn nog twee rock'n'roll getinte songs van Anneke. it's de rockrage hier toch niet zo groots aan als in andere landen. De Nederlandse jeugd was in deze jaren lang niet zo rebels als die van Amerika en Engeland. Dit kwam onder andere door de relatief lage welstand in ons land en de daarmee samenhangende lage lonen voor de jeugd. Johnny Lyon en de Jumping Jewels. Ze waren de eerste Nederlandse band die in de hitlijsten van de Verenigde Staten terechtkwam. Tot volgende week. Dag. up and down just the whole night long. We're turning and tossing on a rock and roll song. Woo! Let's twist everybody. Uh-huh. Oh, uh, let's have a family night. Around and around we'll twist side by side. Well, we twist and dance when the whole night through. There's no other dance we like to do. Woo! Twist everybody. just you wait and see. Let's go now, let's go back to my pad. Let's make a habit of this. Drive the neighbors all mad. Let's make a habit of this. We'll do the same in forever. That same old hug and kiss. Let's make a habit of this. do the same and forever That same old hug and kiss Let's make a habit of this Let's make a habit of this Let's make a habit of this Here she comes. Here comes that girl. she a I don't know why. But she don't notice me when I pass. She go with other guys coming out of my class. But that ain't stopping from thinking to myself. She's sure my lucky man, she's something else.